Q Music Nieuws van 5 uur. Goedemorgen. Bij een groot treinongeluk in het zuiden van Spanje zijn zeker 21 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, waarvan er 30 slecht toe zijn. De achterste wagons van een hoge snelheidstrein ontspoorden... en kwamen op het spoor ernaast terecht. Nog snel die van de andere kant kwam... knalde daar weer bovenop. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Zowel de trein als het spoor zijn gloednieuw. Nederlandse bedrijven hebben vaak nog geen vaste regels over thuiswerken, meldt het FD. Juristen en economen vinden dat het nodig is om de afspraken daarover op papier te zetten. Volgens hen zijn veel werkgevers er zich niet van bewust dat zij ook verantwoordelijk zijn voor de thuiswerkplek van hun werknemers. Bijvoorbeeld dat deze ergonomisch goed ingericht moet zijn. In het Groningse dorp Stadskanaal is vannacht een uitslaande brand uitgebroken in een huis. Mogelijk was er voor de brand een explosie, dat wordt nog onderzocht. De politie houdt rekening met brandstichting. Meerdere woningen in de buurt zijn ontruimd... en een aantal mensen wordt door ambulancepersoneel behandeld... omdat ze rook hebben ingeademd. En de rijkste mensen van de wereld zijn nog rijker geworden. Volgens Oxfam Novib hebben alle miljardairs bij elkaar... een vermogen van bijna 16 biljoen euro. De mensenrechtenorganisatie waarschuwt dat superrijken... ook steeds meer invloed krijgen in de politiek. Ze verwijzen naar de invloed van tech-miljardairs in Amerika... maar ook naar Nederlandse lobbyclubs... die hopen dat er een rechtskabinet komt. Het weer dan nog van Weer Online. Het is helder en in het noorden komt wat mist voor. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. De maxima liggen tussen de 4 en 7 graden. En tot zover het ANP-nieuws. en Marieke, de pre-party. Wat leuk, ik hoor net in het nieuws dat de rijken nog rijker zijn geworden. En goed nieuws voor jou, want na zes uur hoor je ze hier.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 Ach. En vorige week geen pre-party, dus eh, bij deze nog. Nou. Fijne uitzending. <laughs> Joejoe. Dankjewel Quinty. Jij ook nog de beste wensen. Goed dat je erbij bent. Net zoals eh, Robert. Die zegt goedemorgen Luc. Ik ben ook weer aanwezig. Fijne dag. En Frits die stuurt een foto mee van zijn kantoor. Hij is vroeg aanwezig. En daar is hij aan het meekijken via qmusic.nl slash live. Kun je zo een beetje meegloeden de studio in voel me wel bekeken, Frits. Oelala. Luc van de redactie. Aanwezig. Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke de Pre-Party. 9 over 5 op deze maandagochtend. Het is, ja, ik ga even een, eh, een kleine afslag nemen richting het voetbal. Dat ben je misschien wel van me gewend. Ik ben tenslotte toch Luc van de sportredactie. Gisteren was de finale van de Afrika Cup. En dat was, ja, dat was een, een, een, een spectaculaire, maar ook een hele rare finale eigenlijk. Senegal stond in de finale tegen Marokko. Marokko, het gastland, daar waar de Afrika Cup georganiseerd werd. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik viel eigenlijk een beetje in het staartje van de wedstrijd. En toen gebeurde er van alles. En ik wil daar gewoon een beetje over, over, over doorlullen. Dat was echt, het was zo spectaculair, het was zo raar. Ik heb dit echt nog nooit meegemaakt. Dus gelukkig is daar Higram. Higam, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Goedemorgen, vriend. Goedemorgen. Eh, je moet wel even je radio uitzetten, denk ik. Anders dan hoor ik mezelf echt vijf keer dubbel. Eh, ja. Zo? Hoor oh, en beter? Ja, dat is veel beter. Ja, mooi. Ik heb al genoeg stemmen in mijn hoofd. we kunnen er niet nog meer bij, uh, hey, Igam, jij bent geboren in, eh, in Noord-Marokko. Je woont nu in Utrecht. Je bent 25 jaar. Ja, hoe, klopt. Hoe heb jij gisteren de finale gekeken? Met wie was je? Waar zat je? Schets eens even dat beeld. Ja, ik heb met vrienden gisteren de finale gekeken. Eh, vol spanning natuurlijk. Ja, helaas de beker niet in Marokko kunnen achterlaten. Dat nee. dat zeiden. Maar ik ben wel eh, trots op onze Atlas Leeuwen, dat ze hun best gedaan hebben. Ja, verder qua wedstrijd, de eerste helft zag je wel, of merkte je wel dat Senegal eh, best sterk was. tweede helft eh, was Marokko ook weer een stuk sterker. Ja, het was een beetje duwen, trekken. En ja, maar heeft de hele, bijna de hele wereld gezien dat op een gegeven moment Senegal het veld uitliep. ja, Nadat eh, Brahim eh, Diaz eh, achterover getrokken werd en de penalty kreeg. Laten we het daar eens even over hebben, want daar doe ik inderdaad op. Aan het einde, echt in, de, in de paar laatste minuten van, van, van die wedstrijd. Eh, oh, je moet even weer je radio uitzetten, anders dan, dan gaat het helemaal rotsing. Ja, eh, in, in, in de paar laatste minuten van die, van die, van die wedstrijd krijgt Marokko een penalty. Eh, vervolgens zegt Senegal, daar zijn wij het niet mee eens. Wij stappen met het gehele team van het veld af. Waardoor eigenlijk alleen het elftal van Marokko in een gevuld stadion achterblijft. En ze denken, ja, wat gaan we nou doen? De penaltynemer staat acht minuten lang klaar. Inmiddels zijn we al, al, twintig minuten over de tijd dat de partij klaar is. Hij neemt uiteindelijk de penalty, want Senegal komt terug het veld op. En die mist hij. Waardoor er een verlenging komt en Senegal uiteindelijk scoort. En die gaan naar huis met de Afrika Cup. Nou, er zijn, er zijn mensen in Hollywood die zeggen... je bent gek als je dit zo opschrijft. <laughs> Ja, klopt, ja. Het is eh, mensen... Ja, ik weet dat mensen boos zijn. Maar eh, ja, net als op een Brian Diaz die zo'n penalty moet nemen... Ja. staat gewoon zoveel druk op, hè. Mensen zeggen, ja, waarom heeft hij hem er niet ingeschoten? Ja, dat, dat vragen we ons allemaal af. <laughs> Hij zelf ook waarschijnlijk ja, eh, de hele wereld kijkt. Dus het doet ook wel iets met de zenuwen. Dus ik snap het ook. En zoals ik eh, net al voor de aflevering eh, tegen jou vertelde toen we van het bellen waren van ja. Nogmaals, ik ben heel trots op hun. Ze hebben hun best gedaan, tweede plek. Ja, dat, dus, is, eh, dat, is ook mooi. Je bent heel trots en dat, dat, zie je ook. Maar ik, snap ook misschien dat je ergens een beetje baalt. Omdat je denkt dat jij en heel Marokko hadden bijna al gerekend op, eh, op de, de, de cup. Ik bedoel, die penalty neem je. Je denkt, schiet hem er gewoon in. En dan, eh, dan win je. Ja. Ja, Hey, goed je even gesproken te hebben, Igram. En werk ze vandaag. Wat moet je nog gaan doen? ik ben aannemer in de bouw, dus ik moet naar de bouwplaats. Kijk eens aan. Gewoon weer de bouwplaats op. Het kan weer een paar graden boven nul. Gewoon weer gaan werken. Succes vandaag. Ja, ja, dankjewel. Eh, jullie ook bij de uitzending. Dankjewel, jongen. Leuk dat je luistert. en eh, tot snel weer. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Mattie en Marike, de pre-party is eh, begonnen zonder het verboden woord te keren. Dus we kunnen allemaal vrij uitspreken. Zometeen Adele, Water Under the Bridge ga ik voor je draaien. En die hele fijne van Alessio en Sasha. Die werkt hier tevens ook bij de receptie. Dat is grappig, dat is heel muzikaal. Destiny op Q Music. En deze man heeft bijna geen aankondiging meer nodig. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Adele en Water Under the Bridge. Ik kan me voorstellen dat het fantastisch is om helemaal verliefd te worden. Oh, <laughs> de liefde, wat is het toch fijn, wat is het toch lekker, wat is het toch heerlijk... om de rest van je dagen te slijten met de enige echte ware liefde in je leven. Maar ik kan me ook voorstellen dat je soms helemaal knettergek van elkaar wordt, ja... Eh, want ja, als je samenwoont met een partner... zou het zomaar kunnen zijn dat hij toch trekjes heeft. Of een bepaald soort onderwerp waar hij maar niet over uitgeluld raakt. Nou, daar gaan wij het deze ochtend over hebben. Goedemorgen, Alex. Goedemorgen, geluk! Daar ben ik weer mijn klak even in. Ik ben onderweg naar het werk. Ik weet dat je het niet wil horen. Maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor niemand die hem echt speciaal vond. Tot de dag dat jij ernaast stond, maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu. You live Soul Sister op Q Music. Een hele goede morgen. Welkom bij eh, Mattie en Marieke, de pre-party. Luc van de redactie hier. Ik wil het graag even met je hebben over Annemarie. Ja, Annemarie die mocht vorige week even helemaal leeglopen over padellen. Padellen je kent het misschien wel. Het is een beetje een combinatie tussen tennis en squash. Het is helemaal hot, hip en happening op dit moment. En de vriendin van Annemarie, die houdt niet meer op over padellen. Padellen hier, padellen daar, padellen overal. Nou, dat herkenden meerdere luisteraars. Bijvoorbeeld Elisa. Ja, ik kan het woord gewoon niet meer horen. Ik word er helemaal gek van als ja. mijn socials open staat, vol. Als er iets op socials staat, dan gaat het er wel over. Ik kan het niet meer horen. Het liefst sla ik iedereen met die record. Maar oh, dat oh. mag ook niet oh, natuurlijk. Oh, nee, nee, nee, het zit heel erg diep bij jou. Ja, ja, ja. het zit heel erg diep bij jou. En, en, en dat is niet eens omdat je een partner hebt, maar het is jouw familie die jou gek maakt. Ja, en iedereen om mij heen die zegt: je moet een keer mee. Ik moet helemaal niks. Nee, nee. Juist. Er moet niks. Laat jou. Sta voor jezelf hoor. Ja. Ja, en eh, wie in de familie doet het dan zo eh, fanatiek? Mijn, mijn zus en mijn zwager. Hou op. Weg ermee. Oh. Verbreek, de, verbreek de banden. Ja, precies. Steek direct het waar de zon ligt niet zien kan. <laughs> Dank, dankjewel, Elisa fijne dag nog. Nou, Elisa heeft dan weliswaar geen partner die niet ophoudt over padellen. Maar ik wilde toch graag Elisa laten horen. Want de frustratie zit bij sommige mensen heel erg hoog. Ik kan me voorstellen dat jij ook een partner hebt... die maar niet ophoudt met het praten over één specifiek onderwerp. Ik dacht misschien is het lekker om even een lijstje samen te stellen... met wat die onderwerpen dan zijn. Dus waarover houdt jouw partner zijn of haar bek maar niet? Laat het even weten via de app van Q-Music. Mattie en de pre-party. Met nu Alex Warren en Jelly Roll. Take that pain, pass it down like bottles on the wall. Mama said her dad's to blame, but that's his daddy's photo. there's no one left to call. You say you're counting down the days till you make your escape. But you're afraid you cannot run what's running through your veins. Oh, oh, you're carrying the weight. In that dead of night, on that broken road, I won't let you walk alone. I know half the hell you sing. But that don't mean it's something that you're destined to repeat. Oh, you're stronger than you think. You know it has to end, but you don't know where to start. You can pack your bags and I'll meet you where you are. Oh, I'll be waiting in the car in the dead of night on that broken road. I won't let you walk alone. deze ochtend in de ochtendshow mag jij even helemaal leeglopen... over waarover jouw partner maar niet ophoudt met praten. Bij Annemarie is dat padellen. Haar vriendin padelt alleen maar de godganse dag door. En als ze dat niet doet, dan praat ze er wel over. En nu is daar Mandy en Mandy voelt zich gehoord. Haar vriend heeft namelijk ook een onderwerp... waar hij maar niet over ophoudt met lullen. Mijn vriend kan niet ophouden te praten over trekkers. Het liefste oldtimer trekkers. Nou, als het iets mij niet interesseert, is het dat wel. <laughs> maar het ergste wordt nog als hij samen met zijn broer is, want dan is er geen ander onderwerp waarover gesproken kan worden. <laughs> Onze gedachten gaan vandaag uit naar Mandy. Mandy, sterkte. En dit is Rondé, Never Been Better, op Q Music. When I saw you on the street, I never thought I would be lying through my teeth, saying love wanted to you here. Wish that I could disappear. But when you ask me how I've been, well, I just say I've never been better since we said goodbye.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 Een hele goede morgen. Nog een kwartier en dan eh, begint de ochtendshow. Mattie en Marieke zitten weer fris en fruitig voor je klaar. En eh, je weet het, bij Mattie en Marieke, ja, of misschien weet je het wel niet... dan ga je dit voor het eerst horen. In dat geval spits je oren. Eh, elke ochtend mag jij komen collecteren bij Mattie en Marieke... voor je eigen persoonlijke goede doel. Dus wat heb jij op dit moment nodig in je leven? Bedenk daar even een goede pitch voor... Stuur het door via de app van Q en kom langs via de telefonische wegen... en krijg een bijdrage van Mattie, Marieke en Annemarie. Als ik nu op dit moment zelf zou moeten komen collecteren voor mijn eigen goede doel... dan zou dat denk ik zijn of voor ehm, winterkleding wintersportkleding voor op de racefiets. Ik heb al maanden mijn racefiets niet meer aangeraakt. Misschien is het herkenbaar dat je hem mooi pontificaal prominent aan de muur hebt hangen. Er zit nog een beetje wat modder op de kettingkast. Eh, nou, kettingkast, op de ketting zelf. Van de racefiets heeft helemaal geen kettingkast. En op, eh, op het frame. En eigenlijk hangt het er een beetje treurig bij. En ik heb eigenlijk wel weer zin om gewoon lekker te gaan fietsen. Gewoon heerlijk met een beetje winterzonnetje op je snoet. Maar het is veel te koud. Dus ik heb eigenlijk wintersportkleding voor op de racefiets nodig. En anders zou ik ook nog kunnen <laughs> komen collecteren. En hier schaam ik me toch een beetje voor. Voor zo'n overdreven duur sporthorloge. Ik word steeds vaak in de verleiding gebracht om een overdreven duur sporthorloge te kopen. Waarop ik dan precies mijn hartslag kan zien. En hoeveel stappen en weet ik wat. Omdat ik toch echt wel iets beter wil worden nog in hardlopen. Eh, met in mijn achterhoofd de eh, hele marathon van Rotterdam. Die ik ga afleggen op 12 april. Wat is over nou minder dan drie maanden is. <laughs> Nou, komt ook alweer angstvallig dichtbij. Dat zouden de twee topics zijn waarvoor ik zou kunnen komen collecteren. Maar ik ben eh, ja, uitgesloten van deelname. Dus waar wil jij deze ochtend voor komen? Wat heb je nodig in je leven? Pitch het, stuur het even door via de app van Q-Music. En wie weet mag jij zo meteen rond half zeven komen collecteren. En voor iedereen die zich afvraagt... hey, is Brammer vandaag ook? Ja, Brammer is er vandaag ook. Ja, ja. Goedemorgen mensen. Ik ben erbij. Jullie zijn erbij. Luc is erbij. Dus happy Monday! my name and the month it all began.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 Days by careless words cozy in my mind. I I I will let you I I I will let you And I touched your face, narcotic mind. I call your name like an addicted to cocaine Goes full of stuff you're out of blame And I touched your face Narcotic mind from lace Mary Jane And I call your name Michael Kidd zaterdag personeelsuitje hadden in Amsterdam. En daar is flink veel gebeurd. Er wordt nu ook flink al over bijgepraat hier op de gang. Ik denk dat we het daar zo meteen in de ochtendshow zeker nog even over moeten hebben. Want wat daar precies gebeurd is, weet ik zelf ook niet, want ik was halverwege de avond weg. En dit is nieuwe muziek van Within Temptation. Sometimes fear my Feels like I'm deep oh, Without you, nothing else matters. You don't understand, feels like hell is my heaven. 24 7, stuck in my pain. Somebody Hans